nieuws van 4 uur. moet met het RWS Journaal. Nederland wordt steeds populairder bij Chinese toeristen. Het aantal overnachtingen van Chinezen steeg vorig jaar met een derde, meldt het CBS. Ook Roemenen en Turken kwamen vaker naar ons land. Russen kwamen juist minder vaak. Het aantal Russische overnachtingen daalde vorig jaar met een kwart. De meeste buitenlandse toeristen die Nederland bezochten... kwamen uit Duitsland, België en Groot-Brittannië. De Britten gingen vooral naar Amsterdam, de Belgen trokken vaker naar het binnenland... en de Duitsers gingen het liefst naar het strand. De politie in Den Haag heeft een jongen van 15 opgepakt... in verband met een dodelijke steekpartij. De jongen heeft volgens de politie aan het begin van de avond... een man van 18 doodgestoken. Dat gebeurde in de buurt van station Mariahoeve. De man overleed ter plaatse. Korte tijd later werd de 15-jarige jongen aangehouden. Over zijn motief is niets bekendgemaakt. De man die bekend staat als de seksrabijn is aangehouden in Zuid-Afrika. Israël wil de man al drie jaar vervolgen voor seksueel misbruik van vrouwelijke volgelingen. Het land heeft om zijn uitlevering gevraagd. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft een reisrecord gebroken. Hij legde meer, meer kilometers af tijdens zijn buitenlandse reizen dan al zijn voorgangers. In totaal vloog hij 1,7 miljoen kilometer sinds hij in 2013 aantrad. Dat is 1600 kilometer meer dan de oude recordhouder, Condoleezza Rice. Zij was minister onder president George W. Bush. Kerry heeft niet de meeste landen bezocht. Dat deed zijn voorganger en huidige presidentskandidaat Hillary Clinton. Zij ging naar 112 landen. Kerry komt tot nu toe niet verder dan 80. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 5 tot 3 graden. Overdag begint grijs. In de loop van de dag breekt de zon vaker door.